Goedemiddag, ik ben Bien Buijs en dit is het nieuws van NOS op 3. Premier Rutte noemt de rellen van afgelopen weekend crimineel geweld. verschillende plekken liepen demonstraties tegen de coronamaatregelen totaal uit de hand. Op Urk ging zaterdag een teststraat in vlammen op. Gisteren werd met stenen en zwaar vuurwerk gegooid in onder meer Amsterdam en Eindhoven. En in Enschede werd een ziekenhuis bekogeld. Het heeft ook niks te maken wat we zagen met strijden voor de vrijheid. We nemen al deze maatregelen niet voor onze lol. We doen dat omdat we vechten tegen het virus. En het is het virus wat ons de vrijheid op dit moment beneemt. En door dat virus moeten we die rotmaatregelen nemen. En die rotmaatregelen blijven er gewoon ondanks de rellen. De daders zullen worden behandeld als criminelen, zegt Rutte. Ook in Eindhoven ging het gisteren dus los, vooral in de buurt van het Centraal Station. Het kan nog wel weken duren voor alles daar weer helemaal is gerepareerd. Volgens ProRail is er voor tonnen aan schade. De boel wordt nu aangevecht en opgeruimd, ziet verslaggever Mark Hamer. Ja, ja, en daar zijn nu zelfs vrijwilligers bezig. Zo mevrouw, lekker met de bezem nu bezig. Ja, zeker. Ja, ja u kwam hier spontaan aangemeld, want u wilde meehelpen. helpen, want u zag het gisteren. Ik las het op Omroep Brabant Nieuws vanmorgen en ik zag die ellende gisteren. En ik had zo'n slechte nacht, moet ik zeggen. Dat ik dacht, ik moet even iets, dat moet ik ook kwijt even iets goeds doen. En nu kan, kan u iets doen. U staat met een schep in de hand. En ja, ja glas aan het opscheppen. Ja, hartstikke goed. Het wordt weer helemaal netjes. Eindhoven, over een paar dagen. En ik hoop dat het nooit meer gebeurt. Ook bij meerdere terrassen in Eindhoven ging het mis. Er werd met stoelen en tafels gesmeten. Het gebeurde ook bij Café Den Hertog. En dat vond een groep Brabanders zo sneu voor de eigenaresse... dat ze een inzamelingsactie begonnen. En er is al bijna 10.000 euro opgehaald. En doordat we afgelopen jaar veel thuis zaten... zijn er veel meer spellen verkocht. Dat merken ze bij het Almere Meerse bedrijf 999 Games. De maker van onder meer Catan en 30 Seconds draaide een topjaar. Geweldig. Ehm, normaal gesproken, zelfs voor COVID, groeiden we met 10% jaarlijks. Maar afgelopen jaar zijn we met maar liefst 50% gegroeid. En vooral de spellen die je met z'n tweeën speelt zijn populair. Zoals Parijs, eh, Glasgow, Getaway Driver. Want ja, je bent toch vaak met je partner. Eh, je kan niet vrienden even op bezoek uitnodigen. Dus dan ga je toch vaak met z'n tweeën spelen. Dus daar hebben we zeker zeker wel ook een boost gezien, ja. Het weer, het is best zonnig. Het wordt 2 tot 5 graden. Vanavond kan er wat regen vallen.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 De schade aan het Centraal Station in Eindhoven door de rellen van gisteren... loopt in de honderdduizenden euro's, zegt ProRail. Het herstel gaat mogelijk twee maanden duren. Premier Rutte zegt naar aanleiding van die rellen... dat 99% van de Nederlanders zich aan de coronamaatregelen houdt. De vernielingen en gevechten met de politie van gisteren en vannacht... hebben volgens hem niets te maken met de strijd voor vrijheid. Hij spreekt van crimineel geweld. Het schadebedrag door fraude was vorig jaar 41 miljoen euro, meldt de fraude helpdesk. Een jaar eerder was het 26 miljoen. Vooral het aantal gevallen van diefstal door middel van phishing nam toe. Het weer, zon, nog een enkele winterse bui. Het wordt ongeveer 4 graden. Vanavond vanuit het noordwesten wat regen of natte sneeuw.